Een grote meerderheid in het Noord-Ierse parlement stemde voor de overdracht volgende maand van de bevoegdheden van Londen aan Belfast. Daarmee komt een eind aan een proces dat twaalf jaar geleden begon met de Goede Vrijdagakkoorden. Die akkoorden maakten een einde aan de decennia durende strijd tussen de protestanten en katholieken in Noord-Ierland. De enige tegenstem vandaag kwam van de protestantse Ulster Unionist Party. Die is bang dat de Noord-Ierse regering, waarin ook ex-IRA-leiders zitten, niet zal optreden tegen dissidente IRA-leden. Die hebben al enkele keren met geweld geprotesteerd tegen het vredesproces. Bij Joma Salades in het Twentse Losser verdwijnen op korte termijn 70 van de ruim 200 arbeidsplaatsen. De directie heeft een besluit daarover voorgelegd aan de ondernemingsraad. Joma produceert in Losser ook voor een Duits bedrijf, maar dat heeft besloten om vanaf 1 juli weer een eigen land salades te gaan maken. Daarmee verdwijnt 40% van de productie in Losser. Verder heeft het bedrijf last van de sterke concurrentie in de voedingsmarkt, zo zegt de directie. Daarom moet bijna een derde van het Joma-personeel verdwijnen, het merendeel via gedwongen ontslag. De onderhandelingen voor een nieuwe defensie-CAO zijn stuk gelopen. De bonden vinden de voorstellen van staatssecretaris De Vries onbespreekbaar. Volgens hem is er vanwege de crisis geen ruimte voor loonsverhoging. Verder wil hij de pensioenleeftijd met twee jaar verhogen tot 62 jaar... in navolging van het plan om de AOW-leeftijd ook met twee jaar op te trekken. Maar de bonden zeggen dat het beroep van militair zwaar is... en de laatste jaren alleen maar zwaarder is geworden... Bovendien wordt het AOW-wetsvoorstel voorlopig niet behandeld, zeggen de bonden, omdat het kabinet demissionair is. Militairen mogen niet staken, wel kunnen ze bijvoorbeeld poortacties of werkvergaderingen houden. Het weer vanavond en vannacht meest helder, minimumtemperatuur tussen 0 en min 7.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 the day that you were born. my dream come true. So they sprinkle. Jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Hans, welkom weer in het jazzprogramma. Het is alweer een tijdje geleden, maar eh, je hebt de zon meegebracht... dus het wordt vandaag weer een fantastische jazzmorgen. En vanmiddag natuurlijk een fantastisch jazzmiddag eh, middag in de kroeg. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Wat heb jij meegenomen? Oh, ik heb eh, een heleboel eh, verschillende eh, dingen. Charlie Parker, uh, Ella Fitzgerald, uh, Jimmy McGriff. Dus noem maar op. Uh, aantal verzoek, verzoeknummers. Dus het wordt prima morgen. Hey Hans, wist je trouwens dat we steeds meer luisteraars krijgen buiten Zandvoort en Bentveld... om die gewoon via de kabel of, of FM op 106.9 ons kunnen vangen... maar ook via de, hoe heet dat, Jetstream hè? heet dat? via de computer ons kunnen vangen. We hebben nu al luisteraars in eh, Boertangen. Die reageert ook vaker, vaak. Uit Dokkum. Eh, zelfs hebben we luisteraars in Peking. Heb jij nog wat gehoord dat ja. we luisteraars hebben? Nou, ik heb eh, sinds gisteren nog twee, twee fans erbij. Eentje in Nijmegen en eentje in, in heel diep in de Achterhoek. Tegen de, tegen de Duitse grens. Maar die, eh, die hebben het wel een beetje overdreven. Want die begonnen ook gelijk om verzoeknummers te vragen. Kijk, dat mag ik, natuurlijk Nou ken ik die mensen al heel lang. Maar ik, ik heb het ook gezegd van... Prima dat je luistert is goed. Maar ga nou niet meteen eisen stellen en zo. En we gaan wel aan het verzoek voldoen hoor. Maar je, moet dat niet overdrijven. Trouwens, ze kunnen ons altijd bellen in onze uitzending op ja. 57 Ja. Dus luisteraar 57 303. Dan bent u in onze uitzending. En dan kunnen we kijken of we dus die uh, uw favorieten eh, bij ons hebben. En anders doen we dat natuurlijk een, eh, een volgende keer. Of anders draaien we iets wat wij leuk vinden. Ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> Ja, <laughs> dat doen we toch al. Goed, luisteraars, zoals altijd begon ik het programma met Close to You... gezongen door Diana Washington en Lionel Hampton. Ja, luisteraars, u weet waarschijnlijk dat wij twee weken geleden hadden wij een, marathon-uitzending van vier uur met uh, 20 jaar ZFM Jazz. Want dit programma bestaat al 20 jaar, zo lang ZFM in Zandvoort uitzend bestaat ook het jazzprogramma op zondagmorgen. En eh, we, hadden hele, we hadden natuurlijk verschillende presentatoren. En eh, ja, ik had natuurlijk ook een hele hoop eh, jazz meegenomen. En ja, omdat het zo, zoveel mensen waren... is er maar een half uurtje muziek van mijn kant gekomen. Wat helemaal niet erg is. Dus ik heb weer gekeken van... goh, wat had ik toen ook alweer uitgekozen? En dan kom je op het meest verrassende jazz uit... die ik ooit heb, heb hier laten horen op u. En eh, toen dacht ik, hey, dat is er een. En onder andere had ik bij me het Tribute to Oscar Peterson. Eh, fantastische cd, live opname. En eh, daar stond onder andere op ehm, een opname met Mill Jackson op de vibrafoon. ik heb gekozen voor... Mill Jackson heeft diverse mooie stukken gekozen... waarin ik één stuk eigenlijk het mooiste vind. En dat is Beck's Groove. Hij speelt dit samen met Oscar Peterson piano, Herb Ellis op de gitaar, Ray Brown op de bas en Louis Neves op de drums. Luistert nu naar Mel Jackson's Beck's Groove. uit, eh, uit eh, Manhattan's Town Hall, oktober 1996. Dus alweer een poosje geleden, Hans. Maar werkelijk voortreffelijke muziek die ik tegenkwam in het kader van 20 jaar ZFM Jazz. Ja, Bex Groove, ja, een schitterend, een van de mooiste stukken geschreven, zoals ik al zei, door Mil Jackson. Hij werd begeleid door Oscar Peterson piano, Herb Ellis op de gitaar, Ray Brown op de bas en Louis Nash, Louis Nash op de drums. Dus duidelijk niet de minste. Zeker niet. Hans, wat heb jij neergelegd? Nou, eh, eh, het is in Nederland niet zo bekend, maar Frankrijk heeft een fantastische bandleider, Claude Bolling. En dat is een beetje wat, wat uh, Count Basie, Duke Ellington in de Verenigde Staten zijn, is dus Claude Bolling in, in Frankrijk. En die heeft in 79, 1979 een live op, optreden gehad met Joe Williams, Amerikaanse zanger, hè? Prachtige zanger, prachtige stem. ja. En dat zijn er van die mooie korte, uh, korte opnames. Zo drie minuten. Hè? Dat, is fantastisch. Hè? Dat, dat ze in drie minuten gewoon alles kwijt kunnen. En dit is live opgenomen in Cannes. En dat heet Blues in My Heart. What can I do? Now that you say we're through, I'm left with the blues in my heart. Well, how can I smile knowing life's not worthwhile? I'm left with the blues in my heart. הקר my heart. What can I do? Frans Friends van Charlie Parker. Met uh, violen. En niet één, maar een heleboel. Zoals Wim kan al zei, wat is erger dan één viool? Twee violen. Dit zijn er nog veel meer. Maar dan wordt het opeens wel weer mooi. Ja, en dat hele snelle spel van eh, Charlie Parker dan, hè? Ja, eh, het is natuurlijk een, een, een, fabuleuze altist die, die het niet uitmaakt met wie of wat hij speelt. Maar met welk ensemble of hij ook speelt. Het klinkt allemaal even virtuoos. Ja. En dit is ook weer zo'n prachtig kort nummer. Ja, heel mooi. hey Hans, ik, ik zei al eh, in, in aanvang van... Eh, dus, dus dat ik was gaan roethanen in, in, in jazzmuziek eh, die ik had lang niet gespeeld. En ja, ik kwam ook terug bij Amerikaanse zangeres Shirley Horn... Ja. ik geloof twee, drie jaar geleden voor het laatst optredend in, in, in Scheveningen en het Noordje Jazz Festival. En jammer genoeg is ze eh, is, eh, daarna overleden. Ze is een tijdje, was een fantastische pianist en arrangeur en, en ook zangeres. Ja. En eh, ja, jammer dat ze er niet meer is, maar ze heeft voortreffelijke muziek achtergelaten. En ehm, ik kwam een stuk tegen geschreven door Artie Butler en Phyllis Molinari. En het is door heel veel, heel veel crooners is het, is het eh, ten gehore gebracht. Luistert u naar Shirley Horn op de piano. En ze zingt ook het mooie lied Here's to Live. I still believe in chasing dreams and placing bets. Cause I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill to do it all. can go takes away. As long as I'm still in the game, I've got to play for life, for laughs, for love. with a cloudless blue sky above. May all your days be a wonderful song of love. Open your arms and sing of all the hidden hopes. replace you. Someone to light up my life. Someone with strange little ways, eyes like a blue autumn haze someone your laughing style and a smile that I know will keep haunting me endlessly. Sometimes in stars or the swift flight of seabirds. I catch a memory something. Someone to Light Up My Life, ja. Prachtig gezongen door Shirley Horn. Ook weer violen op de achtergrond. En een stukje, eh, ja wat hadden ze nog meer? Een keyboardje natuurlijk, wat het ook altijd heel leuk doet. En eh, uit de hele mooie cd Shirley Horn Loving You. De nummers die daarop staan, ik heb wel eens in het verleden één of twee nummers daarvan laten horen. Zo'n Loving You en The Man You Wear. Nou ja, kortom, al de stukken die erop staan zijn echt fantastisch om naar te luisteren. Een blokje Shirley Horn. Hans, wat heb jij eh, neergelegd? Nou, wat ik al vertelde, eh, sinds gisteren hebben we er een eh, paar fans bij. Ja. Zo, aan onze oostgrens. Mhm. En die verzoekje ingediend voor Ella Gerald. Kan altijd. Ja, je kan slechtere verzoekjes bedenken. <laughs> dus niks mis mee. Maar dan is het altijd lastig om iets te vinden van Ella Fitzgerald... wat, mm, wat dan niet zo bekend is. Want we kennen het allemaal wel, hè? Het, hele repertoire van Ella Fitzgerald. Godzijdank niet alles, want dan hebben we geen tijd meer voor andere dingen. Maar dit is een cd die ze heeft... Althans, het is ooit opgenomen als een eh, langspeelplaat... En dat is dan wel leuk, want op de cd eh, drukken ze het dan over de plaathoes en zo. En, en die stoppen ze dan in, in zo'n eh, cd-hoesje. En dit is opgenomen met eh, het orkest van Nelson Riddle. Niet de minste? Nee, zeker niet. En die heeft natuurlijk heel veel gedaan vroeger met Frank Sinatra. Hè? En, en, en, andere modale zangers. Compositie van Vernon Duke en Ira Kershwin. I Can't Get Started. dit kennen we natuurlijk allemaal als de herkende die van eh, Afro's televisie. Maar... Ik dacht van een sportprogramma. Nee, nee, daar ben je... Eh, eh, nee, dat is wat anders. Oh, dat was, oh, Spanky. Dit was Spanky niet, hè? Nee, ja, dit was Splanky wel. Splanky, Splanky. Splanky, oké. dat klinkt zo lekker. Ja. Eigenlijk is het te kort, het nummer. Ja, ja, maar ja. Nou ja, ongeveer... Net zolang als Afro's televisie toen de tijd eh, had mogen duren. <laughs> maar goed. Oké. Nee, maar eh, dit is, dit is wel bijzonder dit. Want eh, dit is een tribute to Count Basie. Want mhm. die heeft dit nummer natuurlijk groot gemaakt. Hè? Toen de tijd. Maar dit was Jimmy McGriff met de big band. Een tribute to Count Basie. Maar wat ook alweer bijzonder is. Hè, dit is geproduceerd door Phil Ramone. En kijk, uh, Shirley Horn die is niet meer onder ons. Hij heeft mooie muziek achtergelaten. Ja, vertelde ik al. Nou, Phil Ramon is ook even tijdelijk niet meer onder ons. Want die heeft iemand naar de eeuwige jachtvelden gestuurd en zit nu in de gevangenis. Oh. Ja, dat is, eh, eh, een boef. Ja, ja is een echte boef. Maar eh, dit heeft hij dan wel aan ons achtergelaten. En nou. dit klinkt wel erg goed. Dus bij deze, meneer Ramon, dank u zeer. Ja, en <laughs> schitterende muziek. Ik heb nog zoiets uitgekozen. En ik, ik, ik zit nog steeds de route aan in het programma van, eh, van twee weken geleden. Onze marathon-uitzending 20 jaar CFM Jazz met een keur aan eh, presentatoren. En eh, ja, ik ben altijd een eigenwijs mannetje geweest. En dan, nooit opgevallen. nooit opgevallen, <laughs> dacht ik al. En eh, ja, dan kom ik toch tot... Je, weet, eh, Hans en luisteraars, u weet waarschijnlijk dat vibrafoon één van mijn instrumenten is. Ik heb er trouwens nog één. En dat is eh, de trombone. En daar gaan we natuurlijk in de tweede, tweede uur gaan we daar aandacht aan, aan besteden. Ja. En ehm, ja, Colt Jader, hè? En, een, een, een Amerikaanse, Amerikaan die schitterende muziek gemaakt heeft. Trouwens van, van, van Zweedse, Zweedse afkomst. Ik heb een cd van hem gevonden. Hij heeft er trouwens een stuk of vijftig heeft hij ons achtergelaten. 50 cd's zijn er van te kopen. En ik ken iemand in Groningen, die heeft ze allemaal. En ik heb toch ik een stuk of eh, twintig van. Dus ik schiet ook aardig op. Toch niet in dat kleine eh, winkeltje? Ja, in dat kleine winkeltje. Naast het... Naast het, eh, naast het, naast het ja, ja, toch weer een Naast de Schouwburg. ik moet er trouwens aan het eind van de maand moet ik er weer eens... ik was er al bang voor moet ik, moet ik, want ik ben er weer een tijd niet geweest. En ongetwijfeld zal er weer schitterende muziek op me liggen te wachten. Maar dat even terzijde. Ik heb een stuk uitgekozen van, uh, van Cal Tjader. En hij wordt begeleid door eh, onder andere Charlie Bird, de gitarist. Een schitterende gitaarspeler. En ik heb een stuk uitgezocht van uh, Antonios Carlos Jobim. Een enorme componist en arrangeur. Luistert u naar Teresa, My Love. the memory of candlelight and wine, castles on the Rhine, the Parthenon, and moments on the Hudson River line. How lovely it was! Thank you for the memory of rainy afternoons, swinging Harlem tunes, motor trips, burning lips burning toast and prunes. How lovely it all was. Many's the time that we feasted, and many's the time that we fasted. Oh, well, it was swell while it lasted. We did have fun and no harm done. So thank you for the memory sunburns at the shore, nights in Singapore. You might have been a headache, but you never were a bore. So thank you so much. good Bogger with a highball. I got a size of steeple, but we were intelligent people. No tips, no fuss, hooray for us. So thank you for the memory. Strictly nous, darling. How are you? How are all the little dreams that never did come true? Awfully glad I met you. Cheerio and toodaloo and thank you so much. Thanks for the memory. Ja, luisteraars, wat kan deze zangeres toch mooi zingen. Anita O'Day heb ik het dan over. Een prachtige stem vind ik dat. Ik heb eh, diverse cd's van haar. Ik laat eigenlijk heel weinig van haar, ehm, van haar aan u horen. En eh, ik beloof, ik zal de, ja, we gaan natuurlijk meer programma's maken. En dan zal ik eens wat meer aandacht aan deze fantastisch mooie, zingende zangeres eh, wijden. Trouwens, het was ook een hele mooie